Top 1000, de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. Welkom luisteraars bij deze speciale oudejaarsuitzending van de Top 1000 en het is tegelijk ook de laatste aflevering van deze Top 1000. Het is Oudjaarsdag en dat kunnen we niet alleen op de kalender zien, maar dat kunnen we ook horen buiten, want er wordt al hier in ieder geval volop geknald. En of we daar allemaal zo blij mee moeten zijn, ik denk daar het mijne van. Tot waarschijnlijk een uur of vijf, half zes is dit dus de laatste 80 uit die geweldige top 1000. En je kunt meekijken via www.top40.nl. En dan ga je even naar bijzondere hitlijsten toe. En dan kun je de Veronica top 1000 van juli 1974 zo als pdfje op je scherm krijgen. Je mag hem zelfs afdrukken, je kan er van alles mee doen. En dan kun je meekijken naar die laatste 80 nummers. Het is uh, eh, 1 minuut over 12, nee 2 minuten over 12 inmiddels al. En we gaan dus maar lekker beginnen. Wat staat er op nummer 80? Het komt uit 1973. Het stond 15 weken genoteerd in de top 40. Het is ook de nummer 1 positie geweest in dat jaar. En het is allemaal Redbone en We Were All Wounded at Wounded Knee. Goedemiddag, Radio Els bij je vanmiddag. We were all destiny, you and me. verschrikkelijke verhaal van Wounded Knee van Redbone. Het was een indianengroep in de jaren 70 die vrij succesvol is geweest. Dat blijkt maar weer, want ze staan hier op nummer 80 in de top 100. En in de top 1000 natuurlijk. Op 79 komen de Beatles medes voorbij. Die hebben natuurlijk talloze nummer 1 hits gehad. Dit stamt uit 1965. Het bereikte de nummer 1 positie uiteraard. En het stond 15 weken genoteerd. Hier is I Feel Fine. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. weet niet of je nog plannen hebt eh, vanavond om naar buiten te gaan rond 12 uur. Maar je hoorde het zojuist in het nieuws. Er schijnen flink wat regenbuien over te trekken. Met name in het westen van het land. Dus haal je regenpak maar tevoorschijn als je toch wat vuurwerk af wil steken. Of dat vuurwerk gaat natuurlijk niet af, omdat het gewoon nat wordt. Dat waren de Beatles op 79 en op 78 een plaat uit 1967. Het bereikte net niet de eh, nummer 1 positie. Het, eh, de hoogste notering was namelijk nummer 2. Maar het stond wel 16 weken genoteerd. Hier is Engelbert Humperdinck. Please release me. Please release me and I love again. de echte top 100 muziek die komt nu bovendrijven hoor. In die laatste 80 van de top 1000. Engelbert Humpedink op nummer 78. Eh, overigens, ik kan nog even niet reageren op de Facebook-berichtjes en zo die altijd neergezet worden als we live in de uitzending zitten, want mijn smartphone is nog aan het opladen en ik heb hier geen laptop of dergelijke iets hier in de studio staan en die staat hier ongeveer op 7 meter afstand, ongeveer denk ik. En eh, de bekenden onder jullie die weten dat ik nogal een beetje moeilijk kan lopen. Dus vandaar dat dat even niet gaat. Maar zodra de telefoon is opgeladen, dan zal ik hier en daar wel weer eens even gaan reageren. Op nummer 77 uit 1965. Veel jaren 60 muziek in deze laatste 80. De hoogste positie was nummer 3, maar wel 19 weken maar liefst vertegenwoordigd in die geweldige top 40. We hebben het hier over The Birds en Mr. Tambourine Man. inmiddels al bij Radio Els 558. Op Oudejaarsdag zitten we hier gewoon, hè? waarschijnlijk tot een uur of vijf, half zes ongeveer. En dat is, wordt ook wel natuurlijk een groot feest, want ik ga niet zelf de nummer 1 aankondigen. Nee, dat gaat iemand anders doen, maar dat hoor je later allemaal wel. We horen de Birds op 77 en op 76 komen de Stones maar weer eens voorbij. Ze werden met dit nummer 2 in de top 40, hoger niet, dus geen nummer 1. top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, All hit radio. Radio Else. 558. Op nummer 80 vonden we Redbone, op 79 de Beatles, op 78 Engelbert Humperdinck, op 77 de Birds in de top 1000 en op 76 hoorde je zojuist de Rolling Stones met 19 Nervous Breakdown. We gaan aan de top 75 beginnen. En op 75 een favoriet van mij van alle tijden. Het komt uit 1974. Het bereikte de eerste positie in de top 40. 16 weken stonden ze lang, stonden ze in de top 40. Hier is Mut natuurlijk en Dynamite. bent uit de jaren 70, hè, begin jaren 70 dan, want dit komt uit 1974. Die jongens hebben wat grote hits gehad hoor, met, met Dynamite zoals gezegd op 75. En op 74 vinden we een groep uit Engeland, die we nog veel meer gaan horen in de bovenste regionen van deze top 1000.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 He's a dedicated follower. Het onmiskenbare Kingsgeluid, hè? Dat, zo kunnen we dat wel stellen. Dedicated Follower of Fashion uit 1966 op nummer 74. En op 73 alweer de Stones kan er ook niks aan doen. Dit bereikte de nummer 2 positie in de top 40. Stond 16 weken genoteerd in 1967. Hier is Let's Spend the Night Together bij Radio Els in die geweldige top 1000. 2000 bij Radio Els. En op 72 vonden we The Cats met Be My Day uit 1974. Ex nummer 1 hit in dat jaar. En ze stonden er 15 weken mee in met Be mij deed. Het, eh, zal trouwens wel een van de laatste grote nummer 1 hits van de Cats worden hoor. Want 74, 75, dat worden al een klein beetje de nadagen van de jongens. En op 71, ja ook weer een klassieketje uit 1965. Het werd net geen nummer 1, het kwam op nummer 2 terecht. 18 weken in de top 40. Hier is Chris Andrews op 71. To whom it concerns. My friends, please hear me do. someone have a hold on Cause love is on your mind, and that's top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All Hit Radio, Radio Els. 558. Op 75 was het Mutt, op 74 de Kings, op 73 vonden we de Rolling Stones en de Cats op 72 en zojuist was het op 71 Chris Andrews To Whom It Concerns. Het gaat wel hard, de plaatjes duren allemaal niet zo lang, dus dan schieten we lekker op hier in die top 1000. En op nummer 70 wederom de Kings, hier is uit 1970 Lola. Het bereikte de nummer 1 positie. En het stond 17 weken genoteerd. I met in the club down in Old Soho Where you drink champagne and it tastes just like cherry cola C-O-L-A e cola She walked up to me and she asked me to dance glass. I asked her her name, and in a dark brown voice, she said, Lola. Hello, Lola. La la la la la Well, I'm not the world's most physical guy, but once you squeeze me tight, she nearly broke my spine. beetje een blok van de Stones, van de Cats en eh, de uh, Kings. Het lijkt wel alsof die alleen maar in deze top 1000 in de hoogste regionen voorkomen. Want op 69, daar vinden we gewoon weer de Cats. Ja, dit keer met Let's Dance dat is natuurlijk ook een prachtig nummer. Het stond 18 weken in de top 40 in 1972, maar bereikte weer net niet die eerste plaats, want ze bleven steken op nummer 2. Hier zijn de Cats met... Le oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, die gaat niet goed, die gaat niet goed. Deze hebben, ja. Kan gebeuren. Het is voor mij eigenlijk nog vroeg, want ik was te laat wakker. Ik heb me slapen, zoals het heet. zegt de hoogste positie en het aantal weken niet alles over de notering in deze lijst. Want je kan natuurlijk met 16 weken heel lang in die top 10 staan. Maar je kan ook met 16 weken natuurlijk ergens onderaan hebben gebungeld nog een poosje. En dan is het natuurlijk logisch dat als je eh, langer in die top 10 hebt gestaan, dat je dan ook hoger in deze lijst staat. Ingewikkeld wel, nee, het is gewoon een klein beetje wiskunde. Ja, en daar was ik op school al niet goed in. Dus <laughs> wat dat betreft is het voor mij heel moeilijk om uit te leggen. Het 69 geluid was dit. De Cats met Let's Dance. En ze worden prachtig allemachtig. Want op 68 vinden we de papa's en de mama's. 16 weken genoteerd. Net niet nummer 1. 2 was de hoogste positie. Het komt uit 1966. Hier is Monday Monday bij Radio Els 558. Goedemiddag. Sunday. So good to me. Monday morning, it was all. other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, that day. Ba-da, ba-da-da. dit nummer had je toch gewoon verwacht dat hij ooit wel op 1 zou hebben gestaan? Wel, nee hoor. Nee, nee. 2 was de hoogste positie voor Monday Monday uit 1966 van de mama's en de papa's. En op 67 staat een heel bijzonder en leuk humoristisch plaatje. Het is afkomstig van Sean Elliott. Hij stond er in 1965 17 weken mee in de top 40 en bereikte nummer 3 als de hoogste positie. Het is getiteld Shame and Scandal in the Family. No www. Just Radio Else 558. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, it's me. say no. That girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, it's me. Shame and scandal. girl, I have to say no. This girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, is me. Shame and scandal in the family. Whoa, is me. Shame and scandal in the family. He went to his mama and covered his head. He told his mama what his papa said. His mama, she laughed, she said, Go, man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know. Woe is me. Shame and scandal in the family. Woe is me. Shame and scandal in the family. Woe is me. die Ja, een leuke tekst. Een hele leuke tekst. En natuurlijk eh, prachtige muziek. Het is goed vertolkt door Sean Elliott. En daarom staat hij denk ik ook zo hoog op nummer 67. Op nummer 66 oorspronkelijk van de Beatles, maar de Overlanders die hadden er een hele grote hit mee, want ze kwamen ermee op nummer 1 in 1966 en in dat jaar stonden ze 16 weken in de top 40. Hier zijn de Overlanders met Michel. Op 70 vonden we de Kings, op 69 de Cats, op 68 de Mamas en de Papas, op 67 Sean Elliott. En je hoort nog de Overlanders op nummer 66 met Michel, ook uit 1966. Ja, dus dat is een, geen dubbele tijdsmelding, maar het is wel iets dubbels. We gaan naar 1969 toe, 19 weken genoteerd maar liefst. De tweede plaats was de hoogst bereikbare voor Merryman op 65. Hier is de Big Bamboo. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Oh, with the big, big bamboo, bamboo.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 Het is tenslotte bijna lunchtijd. En eh, anders houden we dit natuurlijk niet vol. Want we zitten hier voorlopig nog wel even. We zitten weliswaar op nummer 65, maar dat betekent dat we er nog wel 64 moeten draaien voor je bij Radio Els 558. Uit 1966 komen de Hermans Hermits. Ze staan op 64. Het is No Milk Today. Wereldberoemd natuurlijk. Het kwam hoog op nummer 1 en het stond 16 weken in de top 40. No milk today, my lover's gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn.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 Herman Hermits, No Milk Today 1966. En op 63 ook weer zo'n vreselijke klassieke van je welste. Komt er trouwens ook uit 1966. En precies dezelfde cijfers als Herman's Hermits. 16 weken genoteerd en het is een ex nummer 1. Hier zijn Sonny en Cher en Little Man. Ik zie je terug naar 1 en naar het nieuws. WNC met het nieuws. Kijk op worldnewscompany.com. Op industrieterrein De Brinkhorst in Den Haag heeft vanochtend een zeer grote brand gewoed in het pand van een afvalverwerker. De brand in het bedrijfspand aan de Zonweg ging gepaard met veel rook. Er waren op het moment van de brand geen mensen aanwezig. Rond kwart voor zeven had de brandweer de situatie onder controle. Het vuur ontstond in het midden van het pand. Bij de zoektocht naar aanleiding van een ontvoering in Breda heeft de politie gisteren een inval gedaan in een pand in Gaam. De ontvoerders zijn daar niet aangetroffen. Gisteren werden twee mannen ontvoerd uit een garagebedrijf in Breda door vier gemaskerde mannen. De ontvoerders droegen wapens en kleding met politielogo's. De politie bracht het nieuws over de ontvoering pas gisteren naar buiten. De kans is groot dat het tijdens de jaarwisseling in een deel van Nederland regent. Volgens het Weerbureau Weer Online moeten de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant er rekening mee houden dat het bij het afsteken van het vuurwerk niet droog is. In het westen van Friesland, Flevoland, Utrecht, het westen van Gelderland en het oosten van Noord-Brabant is het om middernacht nog wel drag. En tot zover het WNC Nieuws. Wilt u ook het nieuws op uw radio? Kijk dan op worldnewscompany.com. De top 1000, de best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. En welkom in het tweede uur van deze marathon-uitzending, zo kunnen we dat wel zeggen, van de top 1000. Nou, we doen ze niet alle 1000 vandaag, dat zal een beetje moeilijk gaan. De laatste 80. En we zitten inmiddels al bij nummer 62 eh, zometeen. Ja, hij eh, vertelde het al een beetje met het weer en zo. Maar als ik nu naar buiten kijk, is het gewoon volop zomer. En ik zag ook op Facebook al een foto voorbij komen van Kees, van de rest, dacht ik. Dat, eh, die heeft gewoon nog bloeiende violen en zo in de bloembakken en alles staan. Net alsof het gewoon zomer is. Hè? Dat wordt barbecuen vanavond met nieuwjaarsviering. Ja, we gaan verder in die lijst hier. Wat staat er op nummertje 62? Nou, een verschrikkelijke mooie plaat, al zeg ik het zelfs. Het, we zijn weer eens een keer aan de Stones toe. Het werd uitgebracht in 1973. Het werd nummer 1. Het stond 17 weken lang in de top 40. Hier is Angie. klassieker van je welste natuurlijk, hè, deze plaat van de Stones op 62, Angie. Ja, de Stones en de Beatles, je gaat ze nog heel veel horen de komende uren. En op 61 vinden we dan ook weer de Beatles met 'E deze Week. Het kwam niet verder helaas dan de tweede plaats in 1965, maar het bleef wel 17 weken in de top 40 staan. duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio 558. Op 65 hadden we de Merryman, op 64 Hermans Hermits, op 63 Sony en Cher, op 62 kwamen de Stones voorbij en op 61 de Beatles, zoals je had juist hoorde met 8 Days a Week. En op nummer 60, ja, een heel mooi nummer van de Hollandse Shuffles met Albert West nog als leadzanger. Het komt uit 1969, het bereikte de nummer 2 positie en het stond 19 weken in de top 40. Hier is Shalala, I Need You. survive West overleden dit jaar. Hij stond met zijn shuffles op nummer 60 in die geweldige lijst, die top 1000, waar de hits alleen maar groter worden. En er komen ook van allerlei namen voorbij die niet zozeer in de popmuziek zitten, zoals het nummer 59 geluid, want daar vinden we gewoon good old Frank Sinatra. Hij scoorde een hit in 1966 met Strangers in the Night. Hij kwam ermee op nummer 2 en bleef 16 weken vertegenwoordigd. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know Love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. She pushes, speaks a magic word called Shakabadoo. The smell of thousand hearts is hanging round the house where she lives in. It's built on magic ground. There's an old kite colored smoke rising up among the steering red brass magic pot. Her chimney means a lot to her for her colorblind snake tails, but just a few. She likes sweets, they're easy to grow. She also keeps a cat or seven and a mouse for hearing screaming raven, a magic stick, a flying broom are just a few things that she keeps in her room. tien twee al bij Radio Els. En je hoorde Weilen Peter Tettero met zijn T-set natuurlijk. See Like Beats, een van hun grootste hits. Het komt uit 1970. Het kwam ook op nummer 1. En het bleef maar liefst 17 weken hangen in diezelfde top 40. En op 57, ja, ik kan er niks aan doen. Ze komen gewoon weer een keer langs. The Cats en dit keer met Times Your When. Dat is wel een hele mooie hoor. Het komt uit 1968. Het bereikte de tweede plaats in de top 40 en bleef 18 weken staan. Granddad by the categorie Daar mag je me s'nachts voor wakker maken. Hoorde je de Cats op nummer 57 met Times Were When hier bij Radio Ls 558. Maar in die categorie vallen ze bijna allemaal hoor. Ja, je kunt heel de middag nog genieten van deze top 1000. We doen de laatste loodjes zoals dat heet. En op 56 ook weer zo'n klassieker uit van je welste. Uit 1966, het wet nummer 1, was 17 weken vertegenwoordigd in de top 40. Hier zijn de Monkeys en I'm a Believer. is only true in fairy tales and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. smile, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. ik zie jullie luisteraars al voor me zitten hoor. Lekker gezellig rond die radio met een grote schotel met allemaal oliebollen erop. Die eetbaar zijn. Ik zie hier wel oliebollen, maar <laughs> die zijn echt niet te eten van Els. Nee, Tom Plas is er al mee wezen voetballen, dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Op nummer 56 waren het de Monkeys met I'm a Believer.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 En we praten en we zingen en we lachen. <laughs> at Persoonlijk vind ik dit een van zijn allerbeste. Van Boudewijn de Groot, Het Land van Maas en Waal staat genoteerd hier op nummer 54. Hij bracht het uit in 1967. Het werd gewoon nummer 1 in de top 40 en het bleef 18 weken verblijven in die top 40, zoals dat heet. En dan gaan we nu naar het plaatje toe. Ja, die vind ik dan weer zo prachtig allemachtig. Dat komt omdat er dan herinneringen bovenkomen uit mijn tienertijd. We gaan terug naar 1972. En het nummer 53 geluid is afkomstig van Middle of the Road. Het was een van hun grootste hits, hoor, toch wel, vind ik. Ze hebben er heel veel gehad. Ze kwamen ook op nummer 1 terecht en het bleef 16 weken hangen in de top 40. All Hit Radio, Radio Els 558. in deze oudejaarsuitzending bij Radio Els 558. Jawel, het is geweldig, prachtig, allemachtig allemaal. Sinds 30 november zijn we al bezig met deze lijst en we hebben vandaag de grote finale. En we zijn inmiddels al bijna naar de top 50 toe. Want op 52 vinden we Chubby Checker, Lovely Lovely uit 1965. Het werd nummer 2 en het stond maar liefst 18 weken in de top 40. nummer 52, een mooie opname, Love You uit 1965. We hadden op nummer 59 Frank Sinatra met Strangers in the Night uit 1966. En in datzelfde jaar besloot zijn dochter ook maar eens een keer een poging te wagen. En wat blijkt, ze deed het beter als uh, pa. <laughs> Ja, dit komt ook uit 1966. Ze werd er nummer 1 mee in de top 40, bleef 16 weken eh, lang in de lijst staan. En het is getiteld These Boots Are Made for Walking. Het staat hier op nummer 51 in de lijst.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 Are you ready, boots? Start walking. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio Else. 558. En op nummer 60 in deze lijst vonden we de Shuffles. Op 59 Frank Sinatra. Op 58 de T-Set. Op 57 de Cats. Op 56 de Monkeys. Op 55 Good Old John Woodhouse. En Boudewijn de Groot stond op 54. Middel of de Rood op 53. En op 52 Chubby Shaker. En zojuist hoorde je Nancy Sinatra met These Boots aan meetverwolking op nummer 51. En dat betekent dat we de top 50 gaan doen van deze lijst. En wie staat er op 50? Nou, dat zijn de Les Humphrey Singers met To My Father's House. Het komt uit 1970. Ex nummer 1 hit in dat jaar en het bleef 18 weken staan. Les Humphrey Singers werd het alweer kwart voor twee in de top 1000 op deze Oudjaarsdag bij Radio Els 558. Je hoorde To My Father's House. En op 49, ja, ook een klassieke die herken je gewoon gelijk. Komt uit hetzelfde jaar trouwens als de Les Humphrey Singers, ook dus uit 1970. Het kwam ook op nummer 1 en het bleef 16 weken lang hangen. We hebben het hier over Mungo Jerry en het schitterende In The Summertime. If she's rich, if she's not, bring your friends and we'll all go into town. what you divide. If a daddy's rich, take a out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane to a town or a turn at 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live on. Please, when the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. living, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee da dee da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da dee dee da da da. da da da, da da da. 24 uur per dag, Radio Els. Darling, give me a hand with waxing. Give it out there. Show the light. Easy peasy, shining beaming, saving flags and rags. De hits worden maar groter hier bij Radio Els in deze geweldige top 1000. Je hoorde het nummer 48 geluid, afkomstig van Zen. En het is getiteld Hair. Volgens mij kwam dat ergens nog uit een musical, als ik me goed herinner. Het komt uit 1968. Het werd een nummer 1 hit in dat jaar. En het bleef 18 weken genoteerd staan in de top 40. En op 47 hun allergrootste hit. Volgens mij was het ook hun eerste hit. Het komt uit 1971. Ook ex nummer 1 in dat jaar. 17 weken genoteerd. Geno eh, 14 we nee, 17 weken genoteerd in de top 40. We hebben het over Mout en McNeil. Hier is How Do You Do? I don't remember why. often wonder if it's true that you could make me cry. I only know it's long ago you said I too. But I got one solution that we're gonna start anew. How do you do? Mm-hmm. I thought why not, na na na na, just me and you, and then we can na na na na, just like before. And you will say na na na na, please give me more and you will think na na na na. Hey, that's what I'm living for. How do you do? Uh-huh. I thought why not na na na na just me and you and then we na na na na just like before. she left, and that's the start anew. How do you do? Mm hmm I thought, why not? La la la la, just me and you, and then we can na na na na, just like before. And you will say na na na na, please give me more. And you will think na na na na, hey, that's what I'm living for. Ha! you. And there began na na na na. Just like before, and you will say na na na na. Please give me more, and you will think na na na na. Hey, that's what I'm living. Hoe gaat het met u? Daar ging het ongeveer een beetje over. Hoe doe je Do van Motor McNeil op nummer 47. En het komt uit 1971. En uit datzelfde jaar komt de laatste plaat voor dat we het nieuws gaan horen van twee uur. We hebben het over Peter Maffei. Hij staat op nummer 46 met het prachtige wonderschone Doe. Het werd nummer 1 en het bleef 17 weken in de top 40 staan. was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört.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 Yeah, du, du allein kannst mich verstehen. Du, du darfst nie mehr van mir gehen. Du. Dit is WNC met een nieuws. Kijk op worldnewscompany.com. Japan wil nog geen geld geven aan Zuid-Koreaanse vrouwen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog seksueel waren misbruikt door Japanse militairen. De twee landen bereikten daar enkele dagen geleden een akkoord over, maar Japan wil nog niet uitkeren. Het probleem is een standbeeld dat sinds 2011 recht tegenover de Japanse ambassade staat in Seoul. Het bronzen beeld is een monument voor alle zogeheten troostmeisjes. Japan wil pas betalen als het beeld is weggehaald. Op industrieterrein De Brinkhorst in Den Haag heeft vanochtend een zeer grote brand gewoed in het pand van een afvalverwerker. De brand in een bedrijfspand aan de Zonweg ging gepaard met veel rook. Er waren op het moment van de brand geen mensen aanwezig. Rond kwart voor zeven had de brandweer de situatie onder controle. Het vuur ontstond in het midden van het pand. Bij de zoektocht naar aanleiding van een ontvoering in Breda heeft de politie gisteren een inval gedaan in een pand in Gaam. De ontvoerders zijn daar niet aangetroffen. In gisteren werden twee mannen ontvoerd uit een garagebedrijf in Breda door vier gemaskerde mannen. De ontvoerders droegen wapens en kleding met politielogo's. De politie bracht het nieuws over de ontvoering pas gisteren naar buiten. En tot zover het WNC Nieuws. Wilt u ook het nieuws op uw radio? Kijk dan op worldnewscompany.com. De top 1000, de best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. Welkom luisteraars van Radio Els 558. We zitten eh, alweer in het derde uur van de finale van de top 1000. Zoals die werd uitgezonden destijds door Radio Veronica vanaf zee in juli 1974. En dat was allemaal ter gelegenheid van de 500ste top 40. Dus de hele lijst bevat muziek uit de periode 1965 tot medio 1974. En er komen heel wat klassieke muziekwerken voorbij. Waar waren we gebleven het vorige uur? Eh, bij eh, Peter Maffei natuurlijk met Doel. Dan een schitterende plaat is dat ook. En we gaan nu verder met nummer 45. En die kwamen we eigenlijk al eerder tegen in de lijst. Zij het in een andere uitvoering. Maar de uitvoering van Simon en Garfunkel, ja, die spande natuurlijk wel de kroon. Het werd uitgebracht in 1970, het bereikte de eerste plaats en het stond na liefst 17 weken in de top 40. Hier is El Condor Pasa. Kan dat ik eh, blokfluit moest spelen. Ja, ja. <laughs> Dit was het enige wat ik een beetje mee kon spelen met de blokfluit. Op 45 Simon Garfunkel uit 1970 met El Condor Pasa. En op 44 een dame die in heel wat taaltjes kan zingen. Ze deed onder andere mee aan het Eurovisie Songfestival met Apretwa, dus dat was dan weer in het Frans. Maar hier had ze ook een grote hit mee met Ich habe die Liebe gesehen. Ze kwam ermee op nummer 1 in 1972 en bleef 19 weken lang hangen in de top 40. Vicky Leandros, daar hebben we het hier over. Goedemiddag, ik luister naar Radio Els. ein Tag so wie alle anderen. Ich ging wie immer. per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Eucero tanto e ainda non lo che tanto terra do meu pai quero as túas ribeiras tanto que estou de desos teus lares, desos teus lares, desos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estou de desos teus lares, desos 1972 was muzikaal gezien een topjaar voor Julio Iglesias, want die hoor je hier met Un Canto a Galicia. Hij bereikte de nummer 1 positie en hij bleef maar liefst 21 weken lang in de top 40 staan en staat daardoor hier in deze top 1000 op nummer 43. We gaan terug naar de jaren 60. Toen was David Garrick, een Britse zanger, zeer succesvol. Hij staat hier op 42 met Dear Mrs. Appleby. Dat eh, werd ooit nummer 3 in de top 40, maar wel 23 weken lang. Hier is Dear Mrs. Appleby. Mevrouw Appeltaart. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. Mrs. Applebee, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Applebee? and poor Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Applebee. I'm begging. Mrs. Applebee. Mrs. Ondertussen wordt hier al flink geknald rondom de studio. Ja, niet leuk, maar gelukkig heeft Tom Plaster weinig last van. Dat was met Dikke Baan vroeger wel anders, totdat hij de laatste jaren een beetje doof werd. Toen had hij er ook geen last meer van. Ja, ik zou zeggen, ik vind het allemaal prima, maar doet het dan wel op de tijden die ervoor uh, opgeschreven zijn. Hè? Ik geloof tussen 11 eh, en 1 of zoiets vanavond. Ja, dan moet het dan maar even, maar... Zo op de dag en dat al wekenlang? Nee, dat hoeft van mij niet. Je hoorde het nummer 42 geluid David Garrick met Dear Mrs. Appleby. We gaan naar nummer 41 toe en we waren ze nog niet tegengekomen vandaag. Ik hoop dat we ze nog wel meer tegen gaan komen natuurlijk. Dus Shocking Blue hebben we het hier over. Mighty Joe, een van hun allergrootste hits ook. Uit 1969, het werd nummer 1 en het stond maar liefst 18 weken in de lijst. top, top, top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio Els. 558. Op nummer 45 vonden we Simon Garfunkel. Op 44 was het mevrouw Vicky Leandros. En Julio Iglesias staat op 43. En op 42 was het David Garrick. En zojuist hoorde je op nummer 41 Shocking Blue met Mighty Joe. Ja, het is geweldig allemaal hè. En het wordt allemaal steeds mooier en herkenbaarder de muziek die gaat komen. Want we zijn nu alweer toe aan nummer 40 hier in de oudejaarsloterij zou ik bijna zeggen. Maar dat is het niet hoor, want deze lijst werd al in 1974 samengesteld, dus je kan er niet meer op stemmen. Er werd trouwens ook niet op gestemd. Het is gewoon een uh, opsomming van hoe hoog heeft iemand in de top 40 gestaan en eh, hoe lang en dergelijke. En dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld en er werden de punten toegekend. En zo is deze lijst tot stand gekomen, deze top 1000. Op 40 een prachtig nummer. Ik zei vroeger altijd eh, dan tegen mijn moeder als dit plaatje voorbij kwam. Ik was toen een jaar of zes van ja, maar ik kan wel omhoog kijken, maar dan zie ik nog niks. Want hij zingt steeds maar kijk omhoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Hier is Ramses Shaffi. Hij bereikte de tweede plaats ermee in 1966 en hij bleef maar liefst 20 weken staan in de top 40. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy hoge toren, Sammy kan die aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy op de straat, Sammy van de straat? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker naad. Sammy, kromme, kromme Sammy. Dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. En vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt mij door de nachten, op een wondertje te wachten. En als we straks nummer 2 gedraaid hebben, dan heb ik 999 muziekstukjes aangekondigd en afgekondigd en noem maar op. Maar eh, de nummer 1 die gaat ik niet aankondigen, dat gaat iemand anders doen. En dat blijft nog een grote verrassing wie dat is. Woorden het nummer 40 geluid Ramses Jaffi met Sammy uit 1966 en dit komt uit 1965. Het bereikte de tweede plaats in de top 40, bleef 18 weken staan in 1965.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 said, oh, meet him as Radio Els. Do you love me? I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes, I do. love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs summer. I need you. Yes, I do. more than words can say. I love you, yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes, I do. Ik weet het niet hoor, als je meer dan drie minuten lang eh, steeds maar weer vraagt: Do you love me? of hou je wel van, maar je krijgt iedere keer hetzelfde antwoord. Ja, wat is er dan nog van waar? Maar het is natuurlijk wel een mooi, zoet, sappig liefdesliedje uit 1973. We hebben het hier over Sheriff, eh, Sheriff Dean. Hij bereikte er de eerste plaat mee en hij bleef maar liefst 17 weken hangen in de top 40, zoals dat heet. Goedemiddag, het is half drie bij Radio Els 558 en we gaan op naar nummer 37 en dat vind ik een geweldige. Het komt uit 1967. Het bereikte de eerste plaats ook in de top 40 en bleef 19 weken genoteerd in de top 40.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 deze serenade met This Is My Song van Petula Clark. Ja, prachtig, allemachtig. Op 37, zoals gezegd. En op 36 komen ze weer eens een keer voorbij, de Stones. Maar ik heb het uh, flauwe vermoeden dat ik deze plaat al een keer gedraaid heb in de top 1000. Want het komt namelijk van een EP af, zoals dat heet. En die EP heet Heart of Stone. Dus ik denk dat ik eigenlijk misschien de andere had moeten hebben. Maar hier staat toch echt in de lijst dat het de Last Time is. Ja, hij bereikte de tweede plaats, dat plaatje, en stond 19 weken in de top 40 en het komt uit 65. Hier zijn de Stones. top, top, top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio Els. 558. Nou, de laatste keer wel voor deze top 1000 in ieder geval. Tot volgend jaar zullen we geen top 1000 meer doen hoor. Uh, wat hadden we allemaal? Op nummer 40 was het Ramses Jaffi, Op 39 de Fortune. Sheriff Dean op 38. Pietule Clark op 37. En zojuist hoorde je de Stones op 36 met The Last Time uit 1965. En we gaan gewoon hier lekker door. En het begint nu toch allemaal wel een beetje spannender te worden natuurlijk. Hè? Hier bij Radio Els 558 met die top 1000. Want we gaan al naar nummer 35 toe. Ja, dat is een plaat uit 1966. Werd ook nummer 1. En maar liefst 20 weken lang kon je hem toen horen in de top 40 zoals die werd uitgezonden door Radio Veronica. We hebben het hier over de Beach Boys en het beroemde Sloop John B. We come on this sloop John B. My grandfather and me around. mee terug in de tijd. Tijd, tijd. tweede keer vandaag dat we ze horen. De Middle of the Road, nu op nummer 34 met Sole Sole. Ex-nummer 1 hit uit 1971 en het bleef maar liefst 19 weken in de top 40 hangen. Jawel. En dan gaan we nu bij Radio Els gewoon, net als vroeger wel eens in de aftershow, een twee leuk doen. Ja, echt ongelooflijk. We krijgen twee opnames achter elkaar van de Beatles. Op 33 staat Ticket to Ride uit 1965, werd nummer 1 en stond 18 weken genoteerd. En op nummer 32 Yesterday van de Beatles uit 1965 ook. Ook nummer 1 geweest en stond 19 weken lang in die top 40. Veel plezier, hier zijn de Beatles. Den Hartog. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. such an easy bij Radio Els 558. En in de top 1000 waren de Beatles vertegenwoordigd op nummer 33 en op nummer 32. En ik denk nog niet dat we van ze af zijn. Nee, dat denk ik niet. Beide opnames kwamen trouwens uit 1965. Dan gaan we nu maar eens even flower Power, zoals dat heet. En de flower power plaat bij uitstek, dat staat op nummer 31. Werd uitgebracht in 1967, bereikte de eerste plaat, plaats en stond 20 weken lang in de top 40. Nou, dan weet je denk ik wel. Scott McKenzie is hier. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. If you're going to San Francisco Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio Els. 558. Op 35 waren de Beach Boys hier bij Radio Els. Op 34 de Middle of the Road maar weer eens een keer. En op 33 en 32 hoorde je de Beatles. En zojuist op 31 Scott McKenzie, San Francisco. Met de zaakjes Be sure to have flowers in your hair. Anders mag je niet luisteren uit 1967. Dat betekent dat we hier bij Radio Els met de top 30 van de top 1000 gaan beginnen. Ja, ja, ja, ja. En wat staat er op 30? Nou, een prachtige plaat hoor. Tom Jones komt weer eens een keer voorbij. Het nummer werd uitgebracht in 1968, bereikte de tweede plaats en stond maar liefst 24 weken lang in de top 40. Hier is Tom Jones met Delilah. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting.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 En na nummer 30 met Tom Jones hoorde je op 29 onze eigen Johnny Lyon met Sofietje. Natuurlijk een heel beroemd en klassieketje geworden. Het stamt uit 1965, bereikte de vijfde plaats in de top 40 en bleef er 22 weken in staan. En op nummer 28, het kan niet op, is gewoon weer Tom Jones vertegenwoordigd. En nu met het nummer Green Green Grass of Home, ook zo'n klassieke van je welste natuurlijk. Het stamt uit 1966, het bereikte de eerste plaats in de top 40 en in diezelfde top 40 bleef hij daar 21 weken in vertegenwoordigd.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 Met 17 geweldsdoden stoot het gebied moordhoofdstad Amsterdam met 15 doden van de troon. In bijna de helft van de gevallen waren het misdrijven in het criminele circuit. Nederland telde dit jaar 105 gevallen van moord en doodslag. Daarbij vielen in totaal 111 doden. Januari was met 14 doden in 13 zaken de bloedigste van de maand. Japan wil nog geen smartengeld geven aan Zuid-Koreaanse vrouwen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog seksueel waren misbruikt door Japanse militairen. De twee landen bereikten daar enkele dagen geleden een akkoord over, maar Japan wil nog niet uitkeren. Het probleem is een standbeeld dat sinds 2011 recht tegenover de Japanse ambassade staat in Seoul. Het bronzen beeld is een monument voor alle zogeheten troostmeisjes. Japan wil pas betalen als het beeld is weggehaald. Op industrieterrein De Brinkhorst in Den Haag heeft vanochtend een zeer grote brand gewoed in het pand van een afvalverwerker. De brand in een bedrijfspand aan de Zonweg ging gepaard met veel rook. Er waren op het moment van de brand geen mensen aanwezig. Rond kwart voor zeven had de brandweer de situatie onder controle. Het vuur ontstond in het midden van het pand. En tot zover het WNC Nieuws. Wilt u ook het nieuws op uw radio? Kijk dan op worldnewscompany.com. 24 uur per dag. Radio Els. De top 1000, de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. En na Tom Jones hoorde je het uitgestelde nieuws, want anders eh, konden we maar weinig draaien van Tom Jones. En dat willen wij hier niet in die top 1000, dus dat stellen we dan gewoon uit. Dat doen ze tenslotte met de sport ook altijd. Het is inmiddels eh, drie minuten over de klok van drie uur geworden hier bij Radio Els 558 bij die geweldige top 1000. We doen vandaag de Grand Finale, zoals dat heet. En we zijn inmiddels al aan nummer 27 toegekomen op deze Oudejaarsdag. Nou, dat wordt een Hollands uh, festijn hoor. Ja, waarom heb jij mij laten staan? Ik heb geen idee, maar in 1967 scoorden de Heikrekels er een hele grote hit mee. Ze kwamen niet zo vreselijk hoog, tenminste niet op één. Ze kwamen niet verder als de zesde plaats. Maar het bleef wel 34 weken lang in de top 40 staan. En vandaar dat ze op nummer 27 zijn eh, terug te vinden hier in deze lijst. Hier zijn de heikrekels. natuurlijk wel leuk dat eh, zo'n plaatje van de Heikrekels zo tussen al die grote jongens uit de popmuziek staan. Ja, uit 1967. Waarom heb jij mij laten staan op nummer 27 eh, en op nummer 26? Ja, een prachtig plaatje hoor. Het is getiteld Colinda, dan weet je het misschien al. Het komt eh, van Lucille Starr uit 1965. Het bereikte de derde plaats als hoogste positie in de top 40 en het bleef 21 weken lang in de top 40 staan. plaatje om dit weer eens een keer terug te horen. The Birds and the Bees uit 1965 van de Jewel Akens. Hier genoteerd in deze top 1000 op nummer 25. Het plaatje kwam ooit op, de, op nummer 2 in de top 40 en het bleef maar liefst 24 weken lang in de top 40 staan. Ja, ongelooflijk, dat kon in die jaren 60. Hè? Vandaan dan er ook zoveel platen uit de jaren 60 hoog staan in deze top 1000. De volgende instrumentaaltje is afkomstig van Gudrun Jenkins met Let Kiss. Het stamt uit 1965 en het werd nummer 1 zelfs in de top 40 en het bleef 21 weken lang staan. En bij ons horen we hem terug op nummer 24. Een leuk instrumentaaltje, lekker vrolijk klinkt dat natuurlijk op een oudejaarsdag. Terwijl nummer 23 helemaal niet vrolijk is, maar het wordt nog wel heel veel gedraaid, maar met name dan in rooscentra. Waar hebben we het over? Over Waarheen, Waarvoor uit 1971. Het eh, bereikte de nummer 7 als hoogste positie in de top 40, maar wel 24 weken lang vertegenwoordigd. Mieke Telkamp en de High Five, Waarheen, Waarvoor. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Waarvoor? varstad wat een overpezingen allemaal van Mieke Telkamp. Maar ze staat er wel mooi mee op 23 in deze top 1000. dat is toch wel een felicitatie waard. We gaan maar weer eens een beetje vrolijk doen. Alhoewel vrolijk, eh, dat was niet eh, zo de aanleiding. Want die mooie zomer was voorbij. <laughs> Ja, dat komt uit 1973. Kwam gewoon op nummer 1 terecht. Ondanks dat het Hollandstalig was en bleef 18 weken in de top 40 staan. Op nummer 22 is hier Gerard Cox met Het is weer voorbij met die mooie zomer bij Radio Els. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij die mooie zomer zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle licht zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boel, We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend, maar ach aan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er Maar voor je weet is heel die zomer al weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Ja, dan is die zomer alweer lang voorbij. Ja, ja, ja. Alhoewel, het lijkt nu nog wel zomer hoor, terwijl het al oudejaarsdag is. Maar in de jaren 70 ging dat wel een beetje anders. Toen had je gewoon nog warme zomers en koude winters, zoals dat heet. Gerard Koks hoor je op nummer 22 en op nummer 21 een fantastische plaat. We komen weer eens een keer toe aan Fleetwood Mac... En in 1969 werd het nummer Albatros uitgebracht. Het werd, eh, de hoogste positie kwam. De hoogste positie was nummer 2 in de top 40. Maar wel 21 weken lang kon je destijds in de top 40 van dit nummer genieten. Hier is Albatros. top, top, top, top, top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio 558. Op nummer 25 was het Jewel Akens en op 24 Gudrun Jenkins en Mieke Telkamp staat op nummer 23. In deze lijst en op 22 was het Gerard Cox en zojuist hoorde je het nummer 21 geluid Fleetwood Mac met Albatros. En dan is het nu denk ik een beetje tijd geworden eh, om bekend te maken eh, wie de nummer 1 gaat aankondigen. En hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan ze gewoon zelf gewoon even bellen. Even intoetsen. 220. Oh, dat mag natuurlijk niet zeggen op de radio. Dan gaat ze straks, wordt straks iedereen uh, gaat bellen naar Brenda. We gaan het proberen. Even wachten, ze moet natuurlijk even naar de telefoon lopen. Hendriksen? ja. Je bent live in de uitzending. <laughs> en je hebt het al bekendgemaakt, want ik zou nu gaan bekendmaken wie de nummer 1 meteen gaat aankondigen. Ik zou zeggen, vertel het maar. Niet de nummer 1 natuurlijk, maar wie je bent. ja, nou ja, goed. Eh, goedemiddag allemaal. Brenda Hendriksen hier. Ja, eh, en je bent ook nog eens een keer eh, oprichter van de Vrienden van Radio Els. Ja, dat klopt. Die beheert jij, die pagina beheer jij ook. En dan zet ze regelmatig wat leuke dingetjes en zo op over de show. En natuurlijk super fan van de Show. Dat is het Absoluut, alle jaar, of, alle jaar of 13, 14 ongeveer. <laughs> ongeveer wel, ja. Ja, daar komt het op neer. Wij gaan hier nog even door met eh, de andere nummers tot en met één. En we spreken eh, jou straks weer. Zo, dat zal waarschijnlijk zo rond kwart voor vijf zijn, denk ik. Helemaal goed. Oké, tot zo. Oké, dag. Zo, nou, dan weten jullie dat dus. Brenda die gaat de nummer 1 aankondigen. De superfan van Radio Els en van de Afwashow al zoveel jaren lang. Dus eh, dat is haar van harte gegund natuurlijk. Wij gaan hier natuurlijk gewoon nog even door, want we zijn nog niet bij die nummer 1. Wat staat er op nummer 20? We gaan de top 20 doen. Nou, de Beatles maar weer eens een keer. Uit 1965 ook. Ook nummer 1 geworden en 21 weken lang vertegenwoordigd. Hier is rock and roll music bij Radio Els. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz, unless it's out of. because they had a Don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo to keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you... En zo is het alweer half vier geworden hier bij Radio Els met die geweldige top 1000. En we zijn al aan de top 20 begonnen. En de opener van de top 20 waren de Beatles met Rock Roll Music uit 1965. En op nummer 19, ja, dat wordt een tranentrekker van 5 minuten lang. Ja, die werd zoveel gedraaid in destijds, in 1971. Ex-nummer 1 hit en 23 weken lang in de top 40. We hebben het hier over Jacques Herp. Hier is Manuela. met haar alleen. We keken naar elkaar, we spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Het leek een droom die nacht, dat had ik niet verwacht. Ze keek me aan. Ik was toen dichtbij. Ik weet nog wat ze zei. Ik vertrouw op jou, breng Ik raakte zo verward en reed opeens te hard. Ze lachten nog naar mij, maar toen was het voorbij. Een auto kwam eraan. Het is zo snel gegaan. Wat heb ik door mijn schuld eraan? Kleine trekker uit 1971. Het zou ook zijn allergrootste hit worden voor Jacques Herp met Manuela. Later maakte hij ook nog een plaat zoals Een man mag niet huilen en zo. Maar dit was toch wel de allergrootste. Hij staat hier bij ons in de top 1000 bij Radio Els op nummer 19. Dus dat betekent dat we nog maar 18 platen of 17 platen verwijderd zijn van de nummer 1 die aangekondigd gaat worden door de superfan, superfan Brenda van de Facebookpagina De Vrienden van Radio Els. En daar zetten ze allemaal leuke dingetjes steeds op. Dan moet je echt eens een keer gaan kijken, is de moeite waard. We gaan naar nummer 18 toe. We gaan maar weer eens een keer naar Volendam toe. <laughs> Ja, waarom nu ook niet, hè? Lea van de Cats uit 1968. Op nummer 1 geweest in de top 40. En hij bleef er 22 weken in staan. Hier is Lea van de Cats. luistert naar Radio Els 558 met de 24e aflevering van de Top 1000. Want we doen deze lijst al sinds 30 november. Elke werkdag 40 nummers. En vandaag als afsluiter de grote finale met de nummers 80 tot en met 1 op deze dag. Eh, de uh, Cats met Lea was dat op nummer 18. En op nummer 17, ja, dat is ook wereldberoemd gewoon. De Friends Song, dan zeg ik eigenlijk al genoeg. Lucille Starr uit 1965 bereikte de eerste plaats ermee en bleef 19 weken lang staan in de top 40. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. Quand ook nog niet dat alle oliebollen bij jullie al op zijn, want we moeten er nog 16 hoor. Dus eh, geen oliebol natuurlijk. Eh, <laughs> opeten natuurlijk. Je hoorde het nummer 17 geluid Lucille Star met de Friendsong. Wat prachtig, allemachtig allemaal. Ja, het gaat nu steeds spannender worden naarmate we die lijst eh, vorderen naar de nummer 1 toe. Want we gaan nu al naar nummer 16 toe. 1970 op nummer 1. 20 weken maar liefst genoteerd. Hier zijn de Golden Earring Back Home bij Radio Els 558. top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All Hit Radio. Radio Els. 558. Op nummer 20 hadden we de Beatles met Rock'n'Roll Music, Manuela van Jacques Herp op nummer 19, Lea van de Cats op nummer 18 en Lucille Star met de Friends Song genoteerd op nummer 17. En zojuist hoorde je het prachtige, allemachtige Back Home uit 1970 van de Golden Earring, vertegenwoordigd op nummer 16 in deze geweldige top 1000. Ja, gaan ook echte klassiekers krijgen, want we gaan beginnen met de top 15. En op nummer 15 een plaat uit 1969 werd nummer 1 en maar liefst 21 weken vertegenwoordigd in de top 40. Percy Sleds, hier is My Special Prayer. 4 voor 4 hier bij Radio Els 558. En we gaan de ontknoping meemaken hier. Waarschijnlijk zo rond kwart voor vijf dan we de nummer 1 hebben. Je hoorde Percy les op nummer 15 met My Special Prayer uit 1969. Nummer 14 is een heel vrolijk, jolig plaatje, echt uit 1965. Een hele grote hit op nummer 1. 23 weken lang vertegenwoordigd in de top 40. We hebben het over Sam de Sam en de Paragog en Woelie Boelie Boelie. www.justradiol558 de grote jongens komen voorbij, dat kun je duidelijk horen. Nummer 13, de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction uit 1965. En destijds werd die niet overal gedraaid op de radiostations. Nee, dat kon eigenlijk in die tijd toch niet. In, eh, toen waren nog veel mensen een beetje keus op dat gebied. We gaan naar de laatste toe voor het nieuws van 4 uur. En daar gaan we het vijfde uur in met deze top 80 van die top 1000. Op nummer 12, Shocking Blue, Venus. Wat een hit was dat. Uit 1969 maar niet op nummer 1 geweest. Het werd nummer 3 als hoogste positie, maar wel 26 weken genoteerd. Hier is Shocking Blue, ik zie je terug naar het nieuws. WNC met het nieuws. Kijk op worldnewscompany.com. China is een tweede vliegdekschip aan het bouwen. Dat is in eigen land ontworpen. Het is niet bekend wanneer het schip moet gaan varen. China heeft al een vliegdekschip. Tot 2030 overweegt China in totaal zes of zeven extra vliegdekschepen te laten bouwen. Dat zou van China een geduchte concurrent maken voor de Verenigde Staten. De meeste moorden zijn dit jaar in West-Brabant gepleegd. Met 17 geweldsdoden stoot het gebied moordhoofdstad Amsterdam met 15 doden van de troon. In bijna de helft van de gevallen waren het misdrijven in het criminele circuit. Nederland telde dit jaar 105 gevallen van moord en doodslag. Daarbij vielen in totaal 111 doden. Januari was met 14 doden in 13 zaken de bloedigste van de maand. Japan wil nog geen smartengeld geven aan Zuid-Koreaanse vrouwen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog seksueel waren misbruikt door Japanse militairen. De twee landen bereikten daar enkele dagen geleden een akkoord over, maar Japan wil nog niet uitkeren. Het probleem is een standbeeld dat sinds 2011 recht tegenover de Japanse ambassade staat in Seoul. Het bronzen beeld is een monument voor alle zogeheten troostmeisjes. Japan wil pas betalen als het beeld is weggehaald. En tot zover het WNC Nieuws. Wilt u ook het nieuws op uw radio? Kijk dan op worldnewscompany.com. 24 uur per dag. Radio Els. De top 1000, de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. Welkom in het vijfde en laatste gedeelte van deze top 1000 van vandaag. We deden de nummers 80 tot en met 1 vandaag. Tenminste, dat moeten we nog een paar doen. Maar we zijn bijna al aan die geweldige top 10 terechtgekomen hoor. Ja, ik heb er nog maar eentje voor je voordat we met die top 10 gaan beginnen. Ja, dus het wordt best wel spannend. Nou, op nummer 11 staat zo'n klassieke van je welste. Ik hoef hem eigenlijk amper aan te kondigen, want als je de eerste klanken hoort, dan weet je het gelijk al. Het komt uit 1967, stond ooit op nummer 1 in de top 40 en was maar liefst 25 weken lang te horen destijds bij Radio Veronica toen die top 40 nog vanaf zee werd uitgezonden. Waar hebben we het over? Laten we eens raden. Prokelherm? Jawel. Hier is een Wider Shade of Pale op nummer 11 in de top 1000. At first, just go sleep. Turn just go sleep. Turn the top, top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio Els. 558. Op nummer 15 hadden we Percy Sleds met My Special Prayer, Sam de Sam en de Parochos met Bully Bully op 14, de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. vonden we terug op nummer 13. Choking Blue met Venus op nummer 12. En zojuist hoor je Procol Harum, A Wider Shade of Pale uit 1967. En die staat net niet in de top 10, hè? die staat op nummer 11. Dus het is tijd geworden bij Radio Els 558 van de top 1000 uit, uit juli 1974 voor de top 10. Ja, nog maar, 10, nog maar 9 platen verwijderd van de nummer 1 dus. En op 10, daar zijn ze natuurlijk weer een keer, hè? De Beatles uit 1965 alweer. Dat was wel het topjaar voor deze jongens. De eerste plaats werd bereikt en ze bleven 24, lang, 24 weken lang vertegenwoordigd in de lijst. Hier is Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. door. Now I find, now I find I've changed my mind. I've opened up the door. 1965 was het Help, maar dat kon je duidelijk terug horen in de muziek van de jongens van de Beatles. Ze staan ermee op nummer 10. En op nummer 9, we gaan een kasteel voor je bouwen. Nou, dat ga ik niet doen, maar dat deed Heintje in 1968. Ich bouw dir ein Schloss. En hij had er een vreselijke grote hit mee. Hij kwam ermee op nummer 1 en bleef maar liefst 27 weken lang in de top 40 staan. Op 9, Heintje. Bau dir ein Schloss. So van verschillende luisteraars dat ze vanaf maandag afkikverschijnselen krijgen. Want ja, het was wel inmiddels een hele gewoonte geworden. Hè? Elke werkdag een stukje van die top 1000 sinds 30 november. Maar nee hoor, het is echt afgelopen straks, die top 1000. Tot volgend jaar zeggen we dan hè. Op nummer 9 was het Heintje met Ich Bouwdier Eindslos uit 1968. Werd waarschijnlijk massaal door huismoeders en zo gekocht. We gaan naar het nummer 8 geluid toe uit 1965. Heel veel jaren 60 muziek in die top 10. Ze stonden er 31 weken mee in de top 40 en ze bereikten de hoogste positie, de nummer 3. We hebben het hier over de Fortunes en You've Got Your Troubles. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els.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 You've got your troubles and I've got mine uit 1965. In de beginjaren 70 was er een Franse jongensschool die wat eh, dacht van, nou ja, wij kunnen ook wel eens een keer een plaatje gaan maken. Dus ze vormden een groep, ze noemden zichzelf de Poppies en ze brachten een plaatje uit, No No Rinas Changer. En het werd een monsterhit in 1971. Ze bereikten de eerste plaats en ze bleven maar liefst 25 weken lang in de top 40 staan. Hier zijn de Poppies. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. pour prier. pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Et de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. Et pourtant, je chante, je chante. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. ze konden wel aardig wat kindjes opzetten hoor, die, die Franse schooljongetjes. De poppies op nummer 7 met Non Non Changer uit 1971. En dan gaan we naar het nummer 6 geluid toe. We kwamen ze eigenlijk al eerder tegen vandaag, maar toen heten ze nog de heikrekels. En daarna ging het nu een beetje afwaarts tussen dachten van als we er nou een zangeres bij nemen, kunnen we misschien weer eens een keer een hit scoren. Nou, dat hebben we met z'n allen geweten. Ze haalden Corrie Konings erbij en ze noemden zich voortaan Corrie en de Rekels. En in 1970 was het een monsterhit van je welste. De hoogste positie was nummer 5, maar wel 41 weken lang in de top 40. Hier is Huilen is voor jou te laat. Want wat jij liefde noemt, dat gaat. top, top, top, top, top, top, top. Duizend, duizend, duizend, duizend, duizend. All hit radio. Radio Els. 558. En ik krijg opeens een, en ik krijg opeens een niesbui en ik moet een beetje snotteren. Zou dat van de spanning komen? Ja. Op nummer 10 de Beatles met Help, Ich bouw dir ein van Heintje op nummer 9. En de Fortunes op nummer 8 met You've Got Your Troubles uit 1965. Uit 1971 de jongens van de poppies met Non Non Rinas en op nummer 7. En op nummer 6 hoorde je, je, zojuist Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. 41 weken de top 40 hè? Ja, ongelooflijk. En dat gebeurde allemaal in 1970. We gaan met de top 5 beginnen. Ja, het is inmiddels uh, vijf voor half vijf. Dus ongeveer kwart voor vijf. dan heb ik het aardig aangekoerd, dacht ik zo. Op nummer vijf. Een zo'n bekend plaatje. Als je de eerste klank hoort, weet je het gelijk alweer, hè? Uit 1965. Het bereikte de tweede plaats en stond 33 weken lang in de top 40. We hebben het hier over de Scorpions. Hier is Hello, Josephine. Hello, Josephine. Take it all beyond Radio Wils met die geweldige top 1000 en hij is bijna ten einde. Maar gelukkig kun je alles nog terug horen in de podcast, want daar staan ze allemaal nog, alle afleveringen. Het was het nummer 5 geluid, de Scorpions met Hello Josephine uit 1965. Terwijl het knallen hier eh, toch wel flink aan het toenemen is naarmate we naar 12 uur kruipen natuurlijk. Eh, nummer 4, niet zo bekend misschien, maar het is wel ontzettend mooi. En eh, het heeft maar liefst 35 weken in de top 40 gestaan en bereikte nummer 2 als hoogste positie. En het komt ook alweer uit 1965. Bijna die hele top 80 komt volgens mij uit 1965. Dat komt ook een beetje door de Beatles, die hadden toen heel veel platen gemaakt. Op nummer 4, Nini Rosso. Hier is Il Silenzio. grote hit geweest, maar eigenlijk daarna niet zoveel meer gehoord. Maar het klinkt natuurlijk wel allemachtig prachtig. Het nummer 4 geluid Nini Rosso en Il Silenzio. Ja, dan gaan we aan die top 3 beginnen hè. Het kan niet anders, het moet. <laughs> Ja, en daarna is het afgelopen naar die drie laatste platen die we voor je gaan draaien. Eh, de volgende plaat op nummer 3 is een beetje met een erotische inslag. En dat werd niet door alle radiostations destijds gewaardeerd in 1969. Dus werd hij niet gedraaid. Maar desondanks stond deze plaat maar liefst 39 weken in de top 40. En de hoogste positie was nummer 2. We hebben het hier over Jane Burken en Seurs en Serge Gainsbourg. Je t'aime, mon non plus. say. Sing along, hit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 3, 3, 3, 3. Radio Els. Wie had dat ooit gedacht op een oudejaarsdag? Het is vijf over half vijf bij ons, de top 1000. En we hebben er nog maar twee te gaan, dan is het hele feest over. Je Jane Birkin en Serge Kansboer met Je t'aime, mon non plus uit 1969. En hij staat op nummer 3. We gaan naar het nummer 2 geluid toe en daarna gaan we Brenda even bellen om de nummer 1 aan te kondigen. Maar eerst nog even nummer 2. Ja, we hebben hem al eerder gehoord in deze eh, top 1000, maar dit was wel zijn grootste hit. Hij kwam er ook mee op nummer 1, 35 weken lang in de top 40. Het komt ook al uit 1965. Hier is Dave Barry, The Strange Effect. Hey, sing along, hit! 10, 9, 8, 7, But the best feeling, it's love and I know it. That best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. Zo, en dan maak je in het eh, slotstuk ook nog eens een keer de fout door de microfoon open te laten staan. Terwijl ik verbinding aan het leggen was met Brenda, die zometeen de nummer 1 voor je gaat aankondigen. Eerst even nog een overzichtje van de nummers 5 tot en met 2. Op 5 de Scorpions met Hello Josephine uit 1965. Met, eh, en ook uit 65 Il Silenzo van Nino Rosso op nummer 4. Jane Birkin en Sarge Gainsbourg met Je t'aime mon uit 69 op nummer 3. En zojuist hoorde je de grote hit van Dave Berry, The Strange Effect uit 1965 ook al. En die staat op 2. En uh, zometeen gaat Brenda dus de nummer 1 aankondigen. Ik neem vast afscheid van jullie. Ik vond het ontzettend leuk te doen om die top 1000 en volgend jaar doen we het gewoon weer. En wat mijzelf betreft, ik ben er zaterdag weer eh, in de top 40. Alvast bedankt voor het luisteren. Brenda, kom er maar in. Ja, goedemiddag allemaal. Hoe is het eh, bij jou in de studio? Kan je het allemaal nog een beetje volhouden? Oh jawel hoor, dat gaat gewoon allemaal door. <laughs> dat gaat gewoon door. <laughs> Goed zo, goed zo, goed zo. Nou, ik wilde sowieso iedereen even een hele goede jaarwisseling wensen. Een heel goed, gezond 1965 eh, wil ik zeggen, 2016. En eh, vooral jou hartelijk bedanken voor jouw eh, waanzinnige maand met waanzinnig mooie muziek. Graag gedaan. Super. <laughs> Dan ga ik hem nu aankondigen, de nummer 1 van onze top 1000. Ze hebben 37 weken lang in de top 40 gestaan met als hoogste notering op nummer 5. Ik heb het over Duo Acropolis met La Danse de Zorba uit 1965. 2000, de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. 24 uur per dag, Radio Els.